die vlak na de aanslag werden opgepakt. Volgens het OM schoot Delano G. de misdaadverslaggever neer en bestuurde Camille E. de vluchtauto. De afgelopen tijd is er gesproken met mensen die de aanslag van dichtbij meemaakten. Een andere getuige beschrijft dat hij zag dat de man op het trapje een grijpende beweging maakte nadat Peter R. de Vries langs was gekomen. Eén getuige heeft ook daadwerkelijk het schieten op het slachtoffer gezien. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. De rechtszaak gaat begin december verder. Mensen die buiten de EU hun vaccinaties hebben gehad... kunnen vanaf nu vandaag ook in Groningen een QR-code krijgen. Tot nu toe kon dat alleen in Utrecht en Nieuwegein. Volgens de GGD is de registratie vooral belangrijk voor internationale studenten en expats. Verslaggevers van Omroep Gelderland zijn de komende tijd niet meer bij voetbalwedstrijden. Volgens de regionale omroep is de maat vol. Nadat een verslaggever gisteren bij NEC Vitesse werd uitgescholden en aangereden door een scooter. Weet je, ik ga er niet op wachten tot een van onze mensen eh, met een knuppel ervan langs krijgt... of een klap krijgt of, eh, of nog erger. Ga het gewoon niet doen. Eerder dit jaar werden journalisten van Omroep Gelderland achtervolgd... door boze voetbalsupporters van De Graafschap ben je op zoek naar een nieuwe Tinder-match? Check dan nog eens je Tinder-bio op taalfouten. Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben uitgezocht... dat mensen je minder aantrekkelijk vinden als je slordig bent met taal. Je hebt verschillende soorten fouten en die verschillende soorten fouten... kunnen vervolgens al een indruk geven over jouw persoonlijkheid. Dus bijvoorbeeld slordigheidsfouten. Mensen denken dan, nou, die is een beetje slordig, heeft weinig aandacht besteed aan zijn profiel. En grammatica fouten, zoals bijvoorbeeld DT-fouten, nou, dan denk je al gelijk, hm, diegene is minder intelligent, en ja, beide uiteindelijk zorgen voor een lagere scores op aantrekkelijkheid. En dan nog het weer. Zon en wolken. Tot de avond blijft het droog. Dan vanuit het westen regen. Morgen een grijze dag, motregen en tussen de 17 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en nou net alsof we niet weten dat deze ruzie Eindigt in bed. Ik verlies mezelf in het leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je weet dat ik ken jou als de beste, ik ken jou als de beste, I'm in en Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Doe nou encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti tu tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent Ik geur wat olie op je vuur en ik loop weg Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof we niet nog steeds een kus in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.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 Er liggen nu 610 besmette mensen in het ziekenhuis. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 146 op de intensive care. De rechtbank in Arnhem heeft twee marechaussees veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur... omdat ze tijdens het werk aan het slapen waren of op hun telefoon zaten. Ze moesten een orthodox-Joodse scholengemeenschap in Amsterdam bewaken... maar volgens de rechter waren ze in ernstige mate nalatig. Het weer, vanavond motregen, het wordt een graad of 13. Morgen eerst grijs en regenachtig, later klaart het op en wordt het tussen de 17 en 20 graden.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 How can I love you? How can I love you? If you just don't talk to me, babe. Flowing through my head, there's a question: Is she needing another side of a man? can at me, looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. seeing your face no more, my pillow guess it never happened to me But after this episode I know see You can never tell how the next day life could be Do you know what it feels like?